Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is zo weer crisisoverleg van het OMT. De corona-experts gaan het kabinet adviseren of er weer strengere coronaregels moeten komen. Je zou zeggen, met de oplopende cijfers kan het bijna niet anders. Maar dat hoeft niet per se, vertelt verslaggever Lars Geerts. Het kan zomaar zijn dat ondanks het feit dat de besmettingen oplopen... en aan de bovenkant van de curve zitten... dat het wellicht niet nodig is om heel hard in te grijpen... omdat die curve uiteindelijk wel een keer zal afbuigen. Maar heel voorzichtig, want het moet allemaal nog maar bewezen worden. Eh, als het zo is, wellicht misschien... zou je met kleine ingrepen en kleine acties kunnen bijsturen. Nou, het kabinet praat morgen over dat OMT-advies. Komt er een persconferentie, dan is dat overmorgen. Het was vannacht weer onrustig bij de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Er staan bij de hekken veel vluchtelingen die illegaal de EU in willen. Sommigen lukt dat door grenshekken te vernielen. Een deel van hen werd opgepakt en teruggebracht naar Wit-Rusland. De vluchtelingen worden, worden volgens de EU door de Wit-Russische president gebruikt... omdat hij boos is over Europese sancties. Zes zeer dronken mannen uit Utrecht hebben gisteren hun roes uitgeslapen op een politiebureau. Ze vielen medewerkers en klanten van een supermarkt lastig en werden weggestuurd... maar kwamen ook weer terug en gingen met elkaar op de vuist. Daarna was de maat vol en werden ze door de politie opgepakt. En de Amerikaanse Sesamstraat had gisteravond weer eens een beroemde gast over de vloer. Niemand minder dan Billie Eilish kwam er een liedje zingen met Graaf Tel. One, two, tip tops of your shoe. One, two, apples. This one's for you. When I'm counting with you, I'm happier than ever. Graaf is gevaccineerd is niet duidelijk. Eerder deze week was er veel gedoe over de Amerikaanse neef van Pino, Big Bird. Die zei op Twitter dat hij zijn prikken had gehaald. Een Amerikaanse politicus noemde dat propaganda voor kinderen. Het weer, het is op veel plekken bewolkt. In het noorden kan een bui vallen. In het zuidoosten kun je vandaag nog lekker in het zonnetje lopen. En het wordt zo'n 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is nog altijd dicht bij knooppunt De Hoek door bergingswerkzaamheden na een ongeluk.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 Julie, you know me love ya truly. From me head down to me coolie. Uh woman, you turn me on with your big Babylon bitch. Julie. You got the sweet that's cool. When me touch it with me cool. Hey, this Shaggy make a rap too.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 From me head down to me coolie. Uh, woman, you turn yeah, me on yeah, with your big Babylon. Yeah, Julie, you got the sweet uh, Julie, right. When me touch uh, it with me coolie. Uh, yeah. Cause you turn me on with your big Babylon. Whoa! to the L to the I to the C. to the L I Z. S to the H to the A double G C. Y. What? Rude boys get this and To the L to the I to the G. baby. That's right. Stand. Rude boys get ah. You know me love it, yeah. Truly. From me head down to me coolie. Uh, Woman, you turn me on with your big Babylon. Me Julie, you got the sweet spot. Right.